van 2 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft een medewerker aangehouden die zou hebben gelekt naar Geen Stijl. Het is iemand van de eenheid Noord-Holland. Die wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim. Weblog Geen Stijl publiceerde dinsdag een screenshot van het computersysteem van de politie. Op de foto stonden gegevens over de automobilist die in juni inreed op voetgangers bij station Amsterdam Centraal. Volgens sommigen was dat, ondanks het uitgebreide politieonderzoek, geen ongeluk, maar een aanslag. Korpschef Akerboom van de nationale politie stuurde zijn mensen een boze e-mail over het lek. Hij noemde schending van het ambtsgeheim stuitend en onacceptabel. Minister Koenders neemt afstand van de uitspraken van de vertrekkend ambassadeur in Hongarije, Gai Scheltema. In een afscheidsinterview vergeleek Scheltema de retoriek van de Hongaarse regering met die van moslimterroristen. Hongarije is daar woest over en heeft de Hongaarse ambassadeur in Nederland tijdelijk teruggetrokken. Wat betreft de Nederlandse regering kan op geen enkele manier de relatie gelegd worden tussen wat terroristen doen en de Hongaarse regering, zei Koenders. Hij wil met de Hongaren gaan praten. In Assen heeft een jongen van 17 vannacht een agent mishandeld met een koevoet. De jongen werd verdacht van diefstal. Gewaarschuwde politiemensen kregen hem in het vizier. Tijdens de achtervolging sloeg de tiener toe. Een van de agenten kreeg het breekijzer van de verdachte in het gezicht. Hij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gebruikte pepperspray bij de arrestatie van de tiener, omdat hij zich bleef verzetten. Na twee jaar afwezigheid komt Robin van Persie terug bij Oranje. Bondscoach Advocaat heeft hem geselecteerd voor de twee interlands tegen Frankrijk en Bulgarije. Voor Donny van de Beek van Ajax wordt het de eerste keer dat hij in Oranje speelt. Het weer, wat meer bewolking, in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Het is 22 tot 25 graden. Morgen ligt een storing dwars over het land met veel bewolking en wat regen. In het noordwesten en in het zuidoosten de meeste zon. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nogal mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Wel wat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn.